tonight. I'm a queen on a throne. een veelgekroond nummer van Helen Shapiro... aan het begin van de nieuwe aflevering van de zondagmorgen van Go FM. The Queen for Tonight. Hey, welkom bij de show. Hier bij Go. De zondagmorgen dus. Fijn dat je erbij bent. Ik ga je oren verwennen tot een uur of twaalf met heerlijke muziek. Dus ik hoop dat je mijn gezelschap houdt tot die tijd. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go en muziek in de aanbieding van onder andere de Sweepers. Een beetje gospelachtig. En dat kan wel op een zondag, hè? En eh, we hebben ook een paar interessante onderwerpen te behandelen. Dus stay tuned. want to let you know that I'd follow you to the end of the world just to show you that I care. And I want you to know that if you need me, I'll always be there. Dancing close, feel. vele, vele, vele, vele, vele, vele hits van eh, Donna Summer. Vet vroeg overleden trouwens. Een mooi uit 1982 hier in de show op zondagmorgen. Donna Summer dus met The Woman in Me. En ervoor hoorde je de Sweepers met Harlem Song. Eh, straks gaan we het hebben over eh, ondernemers. Die zijn misschien wel de sleutel tot verduurzaming. Misschien is dat wel zo. Ja, jij natuurlijk als gewone burger natuurlijk ook. Hè, want jij kunt je steentje ook bijdragen. Maar de ondernemers willen dat ook wel. Je hoort daar straks meer over hier in de show. Welcome. Je zou denken oude koek, maar dan wel gesneden. Um, weer helemaal hot is ze. Komt natuurlijk omdat haar muziek is uitgeleend aan een film. Je hoorde haar hier in Wuthering Heights bij GoFam. En ervoor hoorde je To The Touch en Somebody Else Is Lover. Zoiets. Eh, straks gaan we het dus hebben over ondernemers die eh, best wel eens groen zouden kunnen zijn. De sleutel tot duurzaamheid. Hmm horen zo meteen hoe dat zit. Maar eerst nog even iets moois van Ogene Magic. Letters in the air, fighters over there. Let me see you care and it feels like magic. Like magic. Walking on a path that is so clear. Never saw your face but I felt you need. shut, holding on to dreams that we once forgot. colors on this globe. Mm-hmm. Heading for the stage, it gives me hope. Don't let bad echoes get you down. The bad echoes get you down. nummer. Best wel zomers zou je kunnen zeggen. George Harrison, Here Comes the Sun. En Ogina voor met Magic 2015 alweer. Zo, het is bijna 1 minuut voor half elf. <laughs> Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ondernemers zijn de sleutel tot verduurzaming. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de directeur-bestuurder van MVO Nederland, Maria van der Heijden. En die is in de uitzending. Mevrouw van der Heijden, welkom. Dankjewel ondernemers moeten helpen voor de verduurzaming. De overheid is eh, niet aan bod? Ja, uiteindelijk moeten we het natuurlijk met elkaar doen. Eh, want die eh, veranderingen die, die we moeten plegen, die zijn enorm. Uh, maar laten we alsjeblieft niet op elkaar wachten. Dat is mijn oproep. En, en is dat nu het geval eigenlijk dan? Nou, voor je het weet zeggen, zeggen ondernemers de overheid moet het doen. De overheid zeggen ondernemers moeten het doen. En sta je naar elkaar te kijken. Mhm. En de urgentie is super groot, zoals we nu voelen hebben een enorme eh, hitte te pakken. Nou, dat is gewoon een, een, uitkomst van de klimaatcrisis waar we al jaren in zitten. In 2015 hebben we een klimaatakkoord met elkaar afgesproken... waarbij we werken aan een klimaatneutrale circulaire economie... om die opwarming van de aarde te voorkomen. Want eigenlijk is de aarde en de natuur heeft tot nu toe te weinig eh, een stem in die economie. Wij denken dat het alleen maar gaat over werkgelegenheid en over mensen en over eh, spullen maken. Maar we hebben ook een natuur met elkaar eh, te verzorgen. En daar is een enorme aanslag op gepleegd. Dat moeten we herstellen. En dat betekent eigenlijk iedere dag dat we daarmee wachten, dat dat nog meer kost. In overstromingen, in droogte, ja, alle problemen waar we middenin zitten. Ja, duidelijk dat dat zo is. Maar u bent van maatschappelijk ondernemen Nederland. U hebt dus een aantal ondernemers die u kunt bereiken. Eh, kunnen die ondernemers en willen die ondernemers eh, daarin meewerken met uw oproep? Nou, zeker. We hebben een netwerk van zo'n 2000 bedrijven. Daarmee zijn we het grootste duurzame bedrijfsnetwerk van Europa. En wij werken dagelijks met die koplopers eh, aan die klimaatneutrale circulaire economie. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven die wachten op eh, eh, regelgeving, op normering van de overheid. Dat vind ik dan ook de belangrijkste taak van de overheid. Dat ze op een hele duidelijke manier de spelregels bepalen. Maar subsidies komt wat mij betreft aan het einde van, eh, van de rit. Dus het betekent eigenlijk als je gaat zitten wachten op subsidies... dan staat iedereen in de wachtstand, er gebeurt er niks. Nee, wat wordt en een overheid die gewoon zegt... hé, hey, milieu en natuur, dat is ons geld waard. Dat gaan we dus beprijzen. Hm? En dat betekent dus dat je een ander economisch systeem krijgt. Dat noemen wij de nieuwe economie, waarin je met echte prijzen werkt. Waarin een kilo appels in Nederland weer goedkoper is dan een kilo bananen. Want die bananen die, eh, die transporteren we over de hele wereld. En daar zit allerlei vervuiling aan verbonden die we mhm. niet beprijsd hebben. Dus dat maakt dat het systeem zorgt dat we de aarde vervuilen. En nogmaals, dat betekent dus dat we in die economie de ecologie, hè, de natuur en de aarde veel meer uh, eh, eh, mee rekenen. En dat vraagt om een systeemverandering. Ondernemers kunnen daarin zelf hun verantwoordelijkheid pakken. En hebben natuurlijk de overheid nodig om dat goed te normeren en om daar eh, goede regelgeving bij aan te passen. Ja. Gaan die ondernemers, eh, die MKB-ondernemers, want dat is uw doelgroep eigenlijk, gaan die aan de, en kunnen die aan de slag? Die kunnen aan de slag. We hebben een netwerk van MKB'ers die laten zien dat het kan, dat het werkt, dat er een verdienmodel is. Want dat is ook een belangrijk punt. Duurzaamheid gaat over innovatie. En het is misschien een beetje ongelukkig dat het woord duur in duurzaamheid zit. Waardoor mensen het associëren misschien met dat het geld kost. Maar dat is helemaal niet waar. Want de ondernemers die op tijd eh, ingestapt zijn op de zonnepanelen en de warmtekracht voor de elektriciteitsvoorziening in hun fabriek of in hun bedrijf. Die mhm. zijn nu spekkoper. Want die hebben geen last van die hoge gasprijzen. Dus dat betekent als je op tijd investeert in verduurzaming van je bedrijf... want dat is toch de enige route wat mogelijk is als je over 10, 15 jaar nog wil bestaan... dan wacht je niet op subsidies, maar dan ben je al bezig of je begint vandaag. We hebben bedrijven in op allerlei gebied, ook in de bouw, de gebouwde omgeving, maar ook in de agro 2500 boeren die ook hebben laten zien dat het allemaal al lang gebeurt, die inclusieve landbouw. Dus je ziet dat heel veel ondernemers hiermee bezig zijn. De kunst is dat we dat heel snel rap opschalen. Ja. Eh, nogmaals, dat opschalen, daar hebben we iedereen voor nodig. Dus ook de overheid en ook eh, de grote bedrijven. En ik wil eigenlijk iedereen uitnodigen om daar zo snel mogelijk aan mee te doen. Als uh, de ondernemers zijn die nog niet weten wat MVO is, die kunnen nog bij jullie op de website terecht, denk ik. Hè? Zeker www.mvonederland.nl en eh, eh, meld je gewoon aan als je meer informatie wil. Eh, je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Je kunt je aanmelden als partner. stel dat je zelf ook zegt, ik heb duurzame ambities. Van harte mhm. welkom. Ik dank u wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg.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 Lekkere muziek van Kadans hier bij eh, GoFM. Tijdens de zondagmorgen van eh, Go. En eh, in het donker dus. Terwijl het hier natuurlijk mooi licht is. Hè? En Mark Hamilton met Com j'ai toujours envie d'amen. <laughs> Ja. Het is hier hartstikke gezellig. Altijd hier in het centrum van Terneuzen. In onze studio. Vandaag ook weer lekker koffie. Geweldig. smaakt weer top. En appelgebak. Vragen ze net aan me. Wil je er een beetje slagroom op? zeg ik natuurlijk met een royaal gebaar.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 got too much life running through my veins, going to waste. hele uur kunnen vol eh, zetten met muziek van Robbie Williams. Want het is gewoon heerlijke muziek, prachtig. Ook op de zondagmorgen hier bij GoFam. Je hoort hem hier met Feel. En Steel ervoor ook trouwens geweldig. Ja, ik geniet er wel een beetje van. Ik hoop jij ook. Kiss from a Rose. Dus eh, trouwens, eh, mocht je een muzikale suggestie hebben voor deze show op zondagmorgen laat het gerust weten. Hè. Je kunt me gemakkelijk vinden op Facebook en zo. En eh, via de ja, kanalen van uh, GoFam. Gewoon via de e-mailkanalen. Lukt allemaal best. Um, goh, wat schiet de tijd alweer op? Straks, na 11 uur trouwens, ehm, hebben we wat meer uptempo muziek zoals eh, gebruikelijk op de zondagmorgen. En ook weer een reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf vooral luisteren, want er komt heel veel leuks aan. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair, and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, Give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa. 안녕. van de OJ's. Used to be my girl. Aan het einde van het eerste uur van eh, de zondagmorgen van GoFam. Ik ga even pauzeren. Een paar minuutjes maar hoor. Een paar mededelingen en het nieuws en het weer. En daarna ben ik gewoon weer bij je terug met heerlijke muziek. Dus blijf bij me. Want zoals ik al zei, Jeroen van Gent eh, is ook weer van de partij onze razende verslaggever. En eh, hij gaat het hebben over plezier. Met wie heeft u de grootste lol? Nou... De antwoorden die zijn ook wel weer helder. Dus blijf lekker luisteren. Um, ehm, Tom sluit van dit uur. Och, toch wel weer een heel bijzonder nummer van Bloem. Ja, natuurlijk, je kent het nog wel. Omdat. dat zoiets in het Nederlands totaal geen indruk op jou maken kan. Is voor mij moeilijk te begrijpen. Ik zing nu in een vreemde taal, want Hollands vind jij hoe papa. Engels, dat klinkt zoveel meer volwassen. Als dit niet lukt, wat moet ik dan? Mijn drukke doos raakt langzaam leeg. Ik blijf maar hopen op een wonder. scores. We will find a way to make us feel.